Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Israël zegt dat een van de gijzelaars van wie het lichaam vandaag is vrijgegeven... vermoord is door de islamitische jihad. Dat zou blijken uit forensisch onderzoek. De islamitische jihad is een van de Palestijnse terroristische groeperingen... die meededen aan de aanval op Israël op 7 oktober 2023. Oded Lifshitz werd toen door terroristen als gijzelaar meegenomen naar Gaza. Hamas droeg zijn resten vandaag over aan het Rode Kruis. Hamas zegt dat de man niet is vermoord door islamitische jihad... maar samen met drie andere gijzelaars is omgekomen bij luchtaanvallen. Op een basisschool in Den Haag is een leerkracht ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. De leraar gaf les aan groep 8. Wat hij heeft gedaan wil de school niet kwijt. De school zegt dat één of meerdere ouders aangifte hebben gedaan... en dat de politie een onderzoek is gestart. De leraar was eerst op non-actief gezet... maar werd na een gesprek met de schoolleiding alsnog ontslagen. De rechten van James Bond komen in handen van Amazon. Het bedrijf krijgt daarmee de creatieve zeggenschap over de toekomst van agent 007. De familie Broccoli, die sinds de jaren 60 het laatste woord had... vindt het tijd om een stap terug te doen, maar blijft wel mede-eigenaar. Het is niet bekend hoeveel Amazon voor de rechten heeft betaald. Of en wanneer er nieuwe films komen is niet gezegd. Er zouden ook plannen zijn voor een tv-serie. AZ heeft de achtste finales van de Europa League bereikt. In Turkije werd het 2-2 tegen Galatasaray. AZ had vorige week thuis met 4-1 gewonnen. FC Twente werd uitgeschakeld. In Noorwegen werd het na verlenging met 5-2 verloren van Boede Glimt. Het weer. Komende nacht trekt de regen weg. De temperatuur daalt naar 6 tot 10 graden. Morgen is het droog en schijnt de zon. Dan wordt het 14 tot 17 graden. In de nacht naar zaterdag gaat het af en toe regenen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort zin in ZFM. ZFM. Met nu Nashville. the stars to ignore the lines in case I need it when I'm older. Now this mountain I must I see love shine, it keeps me.